Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij een ernstig op de A2 bij Maarsen is één dode gevallen. Zeven mensen raakten gewond. Volgens de politie is een auto met grote snelheid op een auto ervoor gereden. Een ooggetuige zegt dat auto's door de lucht vlogen. Er is een verdachte opgepakt. Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen en meerdere auto's betrokken. Op de weg is het een ravage. De politie verwacht dat het onderzoek en het opruimen van de weg... nog tot het eind van de middag duurt. Tot die tijd is de A2 bij Maarsen in zuidelijke richting dicht. Meer dan 100 organisaties en 4500 particulieren hebben zich aangesloten bij het vuurwerkmanifest. Dat moet leiden tot een verbod op consumentenvuurwerk. Het manifest is een initiatief van 18 organisaties, voornamelijk patiëntenverenigingen. Ze willen dat het afsteken van vuurwerk door particulieren wordt verboden, omdat het in geen verhouding staat tot de schade en het letsel die daarbij worden aangericht. De organisaties pleiten in plaats daarvan voor grote professionele vuurwerkshows. Ruim 100 artiesten klagen Spotify aan, schrijft het Amerikaanse muziekblad Billboard. De muzikanten eisen een schadevergoeding van 137 miljoen euro van de muziekstreamingsdienst. Volgens de artiesten gebruikt Spotify hun muziek bewust zonder licentie en krijgen ze daardoor geen geld als gebruikers hun muziek streamen. Spotify erkent dat muziek wordt gestreamd waarvan niet duidelijk is wie de rechthebbenden zijn. De streamingsdienst zet daarvoor geld opzij. In Den Haag is vannacht een 56-jarige man uit Wit-Rusland neergeschoten. De man stond rond drie uur te roken voor een huis waar hij op bezoek was. plots kwamen er vier of vijf personen op hem af. Een van hen richtte een vuurwapen op hem en schoot. Het slachtoffer is met een wond in zijn zij naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar. De schutter en de anderen die op de Wit-Rus afkwamen... gingen er in twee auto's vandoor en zijn nog spoorloos.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 Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum, via de A1 en de A27. De afsluiting gaat nog enkele uren duren. De provinciale weg N402 Loenen richting Maarsen begint ook aardig vol te lopen. Bij Maarsen 2 kilometer, dat is dik 10 minuten extra.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 Uh. On your mark, ready, set, let's go. dance floor pro. I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You want the ball? with your kid. Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison is your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off but yes, yes, y'all. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 50IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top. With the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.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 You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, preach. You don't be young and foolish. don't know what you're doing. don't know what you lost until she's gone.